Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Opgepakt na de wedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior blijven voorlopig vastzitten. Ze worden verdacht van geweld tegen politieagenten. Het OM is bang dat ze zich dit weekend weer zullen misdragen. Feyenoord kon afgelopen weekend kampioen worden... maar omdat ze met 3-0 verloren van Excelsior ging dat niet door. Daarna braken rellen uit in het centrum van Rotterdam. Meer dan 100 mensen werden opgepakt. De PO-raad wil een parlementair onderzoek naar de financiën van de basisscholen. De raad komt op voor schoolbesturen in het basisonderwijs. Volgens de raad snapt vrijwel niemand hoe de financiële vork in de steel zit. Ongefundeerde uitspraken leiden nu tot negatieve beeldvorming, zegt de raad, die onder meer verwijst naar de SP, die gisteren nog sprak over verdwenen onderwijsmiljarden. Een onderzoek van de Tweede Kamer maakt volgens de PO-raad een einde aan dit soort beweringen. Ook denkt de Raad dat nieuw onderzoek alleen maar zal bevestigen dat het budget te krap is. Bij het onderzoek naar een bedrijf dat versleutelde telefoons leverde aan de onderwereld is niet 1 miljoen, maar bijna 2 miljoen euro in contanten gevonden. De politie zegt nu dat in een tweede huis nog eens 800.000 euro lag. Bij de actie van gisteravond zijn drie mensen aangehouden. Het bedrijf paste telefoons zo aan dat criminelen anoniem met elkaar konden bellen. Dat is niet verboden. De politie benadrukt dat de verdachten zijn aangehouden voor het witwassen van geld. De centrale eindexamens beginnen vanmiddag. De HAVO doet dan scheikunde en de VWO'ers beginnen met Nederlands. De meeste VMBO'ers zijn pas morgen aan de beurt. In totaal doen ruim 213.000 scholieren mee. De laatste examens zijn op 24 mei. Ook het landelijk actiecomité scholieren is klaar voor de examens. Dagelijks zitten ze met acht man op kantoor om de klachten te behandelen. Het weer, in het zuiden flink wat zon. In het noorden nog vrij veel wolken, maar vanmiddag breekt daar ook vaker de zon door. Door 13 tot 17 graden. De komende dagen wordt het flink warmer, met een graad of 20, maar het gaat wel vaker regenen. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Files op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knoop het Velzen 4 kilometer.